Just look them in the eyes and say, We're gonna do it anyway. We're gonna do it anyway. something inside so strong. And I know that I can make it you're doing me wrong, so wrong. It's more than my pride was gone.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 Het slotdebat na de verkiezingen gaat vanavond toch niet door. Nadat het gisteravond wegens de spanning rond de uitslagen was verschoven naar vandaag blijkt de animo bij de politieke leiders ook nu gering te zijn. Veel van hen hebben laten weten dat ze niet komen. MKB Nederland wil het liefste een coalitie waarin het CDA en de VVD zitten. Voorzitter Hermans vindt dat een verkenner moet zoeken naar een derde partij. Hij wil dat er ook met de PVV wordt gesproken, mits die partij goede bewindspersonen kan leveren. Het CDA heeft Maxime Verhagen gekozen tot fractievoorzitter. Hij volgt Jan-Peter Balkenende op. Verhagen zei dat hij alleen fractievoorzitter is en dat dat nog niet betekent dat hij ook partijleider wordt. Hij vindt dat de VVD het initiatief moet nemen om een coalitie te gaan vormen. Bijna alle andere partijen vinden dat ook en vinden dat moet worden onderzocht of de PVV een rol kan spelen. De man en de vrouw die zijn opgepakt in verband met de verdwijning van Willeke Dost moeten lang, worden langer vastgehouden. De pleegmoeder en haar zoon hebben mogelijk te maken met de verdwijning van het Drentse meisje in 1992. Ze zitten nog zeker acht dagen vast. Het onderzoek rond hun huis in Koekangen heeft volgens het Openbaar Ministerie nog geen concrete resultaten opgeleverd. Er is inmiddels op verschillende plaatsen gegraven en het onderzoek duurt nog zeker een paar dagen, zegt het OM. Ook wordt verder gegaan met het verhoren van de verdachte. De damschreeuwer is vrij. Het OM verdenkt de man van ordeverstoring en het in gevaar brengen van de koningin, de kroonprins en prinses Maxima. De rechtbank bepaalde dat hij zeker drie maanden moest blijven vastzitten, maar volgens het gerechtshof is het verband tussen de schreeuw van de man en de paniek te klein. De damschreeuwer moet later dit jaar nog wel voor de rechter komen. Tientallen mensen raakten gewond in de paniek die ontstond tijdens de dodenherdenking op de Dam. Het weer, enkele buien, mogelijk met onweer. Morgen wat zon, maar later ook een bui. Het wordt 18 graden in het noordwesten tot 25 in het zuiden.